De winnaar wordt naar verwachting de centrumrechtse partij Burgers voor Europese Ontwikkeling van Bulgarije. De leider van die partij is de burgemeester van hoofdstad Sofia, Borisov. Bulgarije is het armste land van de EU en er is veel corruptie. De Europese Commissie vindt dat de huidige socialistische regering te weinig tegen die corruptie doet. Allerlei Europese subsidies aan Bulgarije zijn daarom al bevroren. Borisov zegt dat hij de corruptie hard zal aanpakken. In Sofia heeft hij zich bewezen door de criminaliteit in te dammen. Zijn conservatieve partij zal volgens peilingen waarschijnlijk niet genoeg stemmen krijgen... om alleen met centrumrechtse bondgenoten te gaan regeren. In New York is na bijna acht jaar de kroon van het vrijheidsbeeld weer open voor publiek. Na de aanslagen van 11 september 2001 mocht vanwege veiligheidsredenen niemand het monument meer in. In 2004 werd de sokkel van het vrijheidsbeeld weer toegankelijk... maar de wendeltrap naar de uitkijkpost in de kroon van Lady Liberty bleef nog dicht. Aanleiding voor de heropening was de Nationale Feestdag, 4 juli... waarop de Amerikanen hun onafhankelijkheid vieren. Tot begin volgend jaar zijn alle toegangskaartjes al uitverkocht. Het vrijheidsbeeld is ontworpen door Gustave Eiffel, ontwerper van de Eiffeltoren in Parijs. In Leiden is voor de eerste keer een museumnacht gehouden. Zeven musea waren tot één uur vannacht open en hadden allerlei dingen georganiseerd... om het publiek op een andere manier kennis te laten maken met hun collecties. Zo draaiden dj's in het Rijksmuseum van Oudheden muziek... en was er in de Hortus Botanicus een openluchtbioscoop. Volgens de organisatie is de eerste museumnacht in Leiden door ruim 5000 mensen bezocht en was het daarmee een succes.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 That's my girlfriend. Wasn't last night. Jouw huis is thuis, zeggen ze in Zuid-Soedan. Voor veel vluchtelingen begint dit gezegde voorzichtig werkelijkheid te worden. Ze keren terug naar huis, mede dankzij het succesvolle project Veilig Thuis in Zuid-Soedan. Van Coordate Mensen in Nood, Free Voice, Stichting Vluchteling en UNHCR.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 lijkt At least you can predict this every year. Love, oh, you never know the minute it ends. Suddenly, I can't get it to speak. Maybe find you all the things that took to save us. I can fix the pain that bleeds inside of me. Look in your eyes to see the same about me. I'm standing on the edge and I don't know what else to do. flowing through my head. There's a question: Is she needing another side of a man looking at me, looking at the last three years like I did? I could never see us ending like this. You know, seeing your face no more my pillow. It's a scene that's never happened to me. You know, but after this episode, I don't see. You can never tell the next day life could be. Do You know what it feels like.